Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een historische dag, zegt president Zelensky van Oekraïne. Vandaag wappert de Oekraïense vlag weer boven Gerson. De Russische bezetters hebben zich teruggetrokken. Het is een grote overwinning voor Oekraïne, zegt verslaggever Wessel de Jong. En eigenlijk natuurlijk de derde op rij. Het begon natuurlijk met het terugslaan van de Russen bij Kiev. volgens natuurlijk de razendsnelle inname deze zomer van de hele provincie Kharkov. En dus dan nu ja, die val van Gerson. dus eigenlijk van al die veroveringen van, van de Russen sinds 24 februari... is natuurlijk niet zo heel veel meer van over. In Gerson wordt feest gevierd. De stad was sinds maart bezet. In een tunnel in Rotterdam staat een trein stil omdat er ergens rook is gezien. Het is niet duidelijk waar de rook vandaan komt, maar de trein rijdt uit voorzorg niet verder. Er zitten zo'n 200 mensen in, die worden geëvacueerd. Op het spoor van de hogesnelheidslijn kunnen even geen treinen rijden. Een bekende CDA'er heeft jarenlang allerlei zaakjes voor Rusland geregeld. De krant NRC heeft onderzocht dat René van der Linden geld kreeg van Rusland om westerse politici te beïnvloeden. Zo heeft hij bij de EU geprobeerd om de sancties tegen Rusland land wat af te zwakken. René van der Linden is een belangrijke CDA'er. Een jaar of tien geleden was hij nog voorzitter van de Eerste Kamer. Opgroeien met meerdere achtergronden, dat kan er volgens Anna uit Wageningen voor zorgen dat je je nergens echt thuis voelt. En dus maakte ze voor haar afstuderen een documentaire over dat gevoel, het Racial Imposter Syndrome. Ik ben namelijk zelf opgegroeid met meerdere afkomsten. Mijn moeder is Indisch en Nederlands en mijn vader is Libanees en Iers. Ik ben zelf geboren in Canada. Dus ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik nergens echt bij hoorde. En ehm, voor mij is het gelukkig niet zo ontzettend diep gegaan, maar in veel gevallen kan het echt wel leiden tot... Eh, angsten, depressies en burn-outs. Voor die mensen wil ik eigenlijk gewoon heel graag awareness creëren. Een gevoel van erkenning, eh, validatie en dat je er gewoon niet alleen in staat. Met haar docu won ze gisteren een Young Impact Award. Dat is een speciale prijs voor jongeren die op een positieve manier iets bijdragen aan de maatschappij. De komende tijd wil Anna de documentaire ook op scholen laten zien om leerlingen bewuster te maken. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Landinwaarts kan het zelfs een beetje vriezen aan de grond. Morgen veel zon en de temperatuur loopt op naar 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in de regio. Die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen. Hier een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden op de A22.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 Yeah. paradise, paradise. So come and take the risk, roll the dice. We could drip like this, like this, like this. Drip, drip, drip. Sweat dripping on the floor. Drip, drip, drip. Sweat dripping on the floor. Drip, drip, drip. Drip, drip, drip. boy, they have me on boy. Be low, diddy, ooh, like they did, did, did, did, did, did. Till I find out my giddy the zoo, making ladies I'm a woo boy, boy. So, diddy, diddy, low, diddy, diddy, I'll be delayed. Diddy, diddy, diddy, diddy, I'll be the killer when I'm a giddy fool. Decided they got with the zoo, making ladies I'm a boy, behind me on boy. Speed low, diddy, ooh, like they did, did, did, did, did, did. Till I find out my giddy the zoo, making ladies I'm a woo boy. So, diddy, diddy, diddy, I'll be delayed. Diddy, diddy, diddy, I'll be the killer on the mic. they got making ladies have a wine. boy, they had me on boy. Be loud, did it, like they did it, they did it, till I find out my it fool, so they got with the zoo, making ladies, I'm a boy, boy, boy, so, did it, did it, I'll be the late, did it, did it, I'll be the killer, when I'm my giddy, follow the side of the guy. vision. You give me tunnel vision. Ta ta ta tunnel vision. You give me tunnel vision. I got that tunnel vision. You give me tunnel vision. Ta ta ta tunnel vision. Ta ta ta tunnel vision. Tunnel vision. tunnel vision. You give me tunnel vision. Ta t ta tunnel vision. You give me tunnel vision. I got that tunnel vision. You give me tunnel vision. Ta t ta tunnel vision. You give me tunnel vision. Tunnel vision. Tunnel vision. Tunnel vision.